In hun opzicht. En we zijn sinds begin dit jaar bezig. Iedere week steeds een klein stukje van die lijst uit te zenden. En dit uur de top 10. En de top 10 beginnen we natuurlijk gewoon met nummer 10. Maar dat is niet zomaar een notering. Ik vind het persoonlijk de meest opvallende notering die we dit uur gaan horen. Waarom? Dit, dit is het enige liedje wat je normaal eigenlijk nooit, bijna nooit, op de radio hoort. Voor de nummer 10 moeten we terug naar 1959. De mensen werden gek destijds toen het uitkwam. En ze hielden van dat kleine mm, of hoe dan ook, ja. Het beschreef eh, de... Ja, een ontstaansgeschiedenis, een feel-good-achtig gevoel kreeg je erbij in de, eh, in de rock'n'roll. Later zeiden mensen ook, eh, ja, gingen ze het een beetje verwijzen met seksuele ja, geluiden. Hè, dat, mm, oh. Maar laten we eerlijk zijn, iedereen is op de hoogte. Zo kwamen hier allemaal. Het is de man die ze The Genius noemde. Hij schreef letterlijk Waratse voor een publiek. Eind 1958, begin 1959. Hij en zijn geweldige R&B-orkest. Onlangs aangevuld destijds met een vrouwelijke vocale groep, de Raylets. Zij speelden een marathon-dansshow in een kleine stadje in eh, de buurt van Pittsburgh. En toen weet Charles laat in de, de tweede set zijn repertoire een beetje opliep, opschroef schopte hij een bergopwaarts ja, basnoten op de piano. En hij zei de band mee te gaan en instrueerde de Raylets. Wat ik ook zeg, herhaal het gewoon. Doe mij na. En na, dit, na deze opname, na dat live nummer, vroegen de danseressen zelfs aan hem van... Where can I buy this record? Waar kan ik deze plaat kopen? Zo goed vond ze het. Nummer 10 in deze lijst. Het werd ook de eerste top 10 notering voor Ray Charles. Destijds in Amerika. What I Say staat in de lijst. Nummer 10. send you back to Arkansas. Wat een opname is dit toch, hè? Nummer 10, Ray Charles en What Say. Ik had hem eh, niet zo eh, hoog verwacht toen ik eh, ja, voor de allereerste keer deze, deze lijst zag. Maar het is toch leuk dat er een keer, dat er ook een beetje iets, iets onverwachts zo hoog staat. Want ja, normaal wil je dit nooit. Ray Charles en What Say op nummer 10. Ja, jongens, we zijn officieel de top 10 ingedoken. Ja. De top 10 die is ja, gewoon al bekend, hè. De lijst is al 15 jaar oud, maar... Hij is nog nooit eerder uitgezonden, dus daar zijn we mee bezig. Al begin dit, eh, begin dit jaar. Iedere week, eh, iedere week een klein stukje. En vandaag is dus de grote finale. We hebben al een uur eh, erop zitten. Ook de nummer 10 dus, Ray Charles, Well En we gaan naar de nummer 9. Producenten Butch Vic, die hoorde begin 1991 voor het eerst Smell Like Teen Spirit op een boombox gezet. Opgenomen door bassist Chris Novoselic, drummer Dave Grohl en zinner-gitarist-songwriter eh, Kurt Cobain in een schuur in Tacoma in Washington. Zij stonden op het eh, punt samen te werken, hè, hij met Nirvana, aan hun eh, major label debuut Nevermind. En hij kon destijds niet denken dat ja, het lied Underground Seattle binnenkort het de nieuwe mainstream. En de catapult Cobain, eh, Cobain een onrustige jonge man eh, destijds met een strikte indie cultuurethiek tot mega celebrity eh, zou maken. En uiteindelijk werd Kurt Cobain de grootste rock'n'rollster van de afgelopen 30 jaar. Het is het hoogst genoteerde nummer uit de jaren 90. En het staat op nummer 9 in de lijst. Nirvana and Smells Like Teen Spirit. nummer 9, Nirvana en Smells Like Teen Spirit. De grootste Amerikaanse single van The Beatles, 9 weken op nummer 1, was ook de langste met 7 minuten en 11 seconden. Tijdens de opnamesessies maakte producer George Martin bezwaar tegen de lengte en beweerde dat DJ's het nummer niet zouden spelen. Ja, als wij het zijn, schoot eh, John Lennon nog terug. Paul McCartney die schreef Hey Jude in juni 1968. En hij zong voor zichzelf terwijl hij op weg was om eh, ja, Lennon's, Lennon's binnenkort ex-vrouw Cynthia en hun zoon Julian te bezoeken. Openingszing was toen, uh, zei McCartney ooit, een hoopvolle boodschap voor Julian. Want daarvoor schreef hij het uiteindelijk. 23 noteren de hofleveranciers in deze lijst, de Beatles. Hun hoogst genoteerde op nummer 8. Hey Jude. Hey Jude. Don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid were made. 23 keer staan ze in de lijst genoteerd. De Beatles. Dit is de hoogste op nummer 8. Hey Jude. Vorig uur, toen eh, kwamen we ook al een keertje Chuck Berry tegen op eh, nummer 18 met eh, Maybelline. Dit is zijn hoogst genoteerde op nummer 7. Johnny Be Good in de lijst. Be Good, Chuck Berry. Dan, over nummer 6. Eh, daarvoor zei eh, Brian Wilson... Het maakt me bang, het woord vibrations. Dat zei hij ooit, eh, dat herinnerde, herinnerde zich hij, toen hij nou, nog, een, nog een jonnetje was. dat zei hij tegen zijn moeder toen, Het maakt me bang, tegen zijn moeder Audrey. Ehm, hij probeerde zeg maar uit te leggen, of zij, ja, zijn moeder probeerde uit te leggen waarom honden naar sommige mensen blaffen en niet naar anderen. Een hond zou trillingen van deze mensen opvallen die je niet kunt zien, maar wel kunt voelen. En hetzelfde gebeurt eigenlijk met mensen. Good vibrations. Ehm, en ja, gebruikte die, eh, die energie en veranderde die in eeuwige zonneschijn. Toch nog een behoorlijk spiritueel nummer. Dat zei uh, Brian Wilson eh, na de release. En hij wil ook uh, graag dat het goede vibraties afgeeft. Hmm. 24 jaar eh, was hij toen. ja, hij eh, bracht dit uit. Wat een waanzinnige nummer is het, is het eigenlijk.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 She's giving me the excitations. Ooh, I'm picking up good vibrations. She's giving me the excitations. excitations. Good, good, good, good vibrations. Nummer 6, The Beach Boys en Good Vibrations. Dan nummer 5. En ja, laat ik je daar eh, eerst gewoon even het origineel eh, van eh, horen. Want zeker niet van Aretha Franklin zelf. Nee, werd namelijk geschreven en ook uitgevoerd door Otis Redding. Klein stukje van het origineel. Och, ook wat een sterren. heeft die man, hè. Had die man. weer zit het ook. Oh, misschien nog wel beter. Eh. Otis Redding, hij eh, schreef respect en hij nam het ook eh, voor het eerst op voor het Volt label in 1965. Maar Aretha Franklin die nam het nummer voor altijd in bezit met haar definitieve cover. Gemaakt in de Atlantic Studios in New York op Valentijnsdag 1967. Respect was haar eerste nummer 1 hit en de single die haar vestigde als de Queen of Soul. En hij staat op nummer 5 in deze lijst. Nou, dan ben ik toch weer aan het twijfelen welke is nou beter, hè? Ze hebben er nog dat uh, en dat Suck It To heeft er nog aan toegevoegd. Nummer 5 in de lijst, Aretha Franklin en Respect. zijn inmiddels bij de bovenste vier. De hoogste notering voor Marvin Gaye staat daar op nummer 4. What's going on? Een voortreffelijke pleidooi voor vrede op aarde, gezonden door een man op het hoogtepunt van de crisis. In 1970 was eh, Marvin Gaye de beste mannelijke vocale ster van Motown, maar hij was toch een beetje gefrustreerd. Hij zat daar niet heel erg lekker kwam ook door het verlies onder andere van duetpartner Tammy Terrell, die in maart stierf na een gevecht van drie jaar met een hersentumor. En Gay die zat daar maar een beetje gevangen. Een turbulent huwelijk ook nog met Anna Gordy, de zus van motanbaas Barry Gordy. En Marvin Gay werd ook gekweld door zijn relatie met zijn Puriteinse vader, Marvin Senior. Als ik pleitte voor vrede, zei Gay tegen biograaf David Ritz, dan wist ik dat ik vrede in mijn hart moest vinden. Niet lang na het overlijden van Terrell presenteerde Ronaldo Benson van The Four Tops Marvin Gaye een nummer dat hij zelf had geschreven met Motown-medewerker Cleveland. Maar Marvin Gaye die maakte het lied van hemzelf, hield toezicht op het arrangement en investeerde de actuele verwijzingen naar oorlog en radicale strijd met persoonlijke angst. Motown ploeg The Funk Brothers die knipte toen het verbluffende door jazzverbogen ritmespoor. vervolgens riep Marvin Gaye zijn eigen gezin aan in bewegend gebed. Zinnend voor zijn jongere broer Frankie, een veteraan uit Vietnam. Brother, brother, brother, there's too many of you dying. En pleiten voor rust, dichter bij huis. Vader, we hoeven niet te escaleren. Aanvankelijk verworpen als niet commercieel was What's Going On met achtergrondzang door twee spelers uit Detroit Lions. Gay's beste studioprestatie, een tijdloos geschenk van genezing. Maar voor Marvin Gaye kwam de vrede waarna hij zocht nooit. Op 1 april 1984 stierf hij in een familiegeschil. Neergeschoten door zijn vader. Gelukkig is er nog altijd de prachtige muziek. Nummer 4 in de lijst. En wanneer hij neergeschoten werd, opende de hemelse poorten voor hem door middel van dit saxofoongeluid. Nummer 4 in de lijst is voor Marvin Gaye. on what's going on. Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some. don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and here today. Oh, picket lines and picket signs. Don't punish me Sister. with brutality. Sister. Talk to me Sister. so you can see. simply cause our hair is long. Oh, you know we got to find Bring some understanding here today. Oh, oh, oh, pick it loud and pick it sound. Don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can see what's going Nummer 4, Marvin Gaye en What's Going On. En dan nog nummer 3, ook weer geproduceerd door Phil Spector. Onder andere samen met John Lennon en Yoko Ono. John Lennon, ja 23 keer staat hij erin met de Beatles, maar solo toch nog bovenste, boven de hoogste notering van de Beatles zelf. John Lennon, hij eh, schreef het nummer Imagine, zijn grote muzikale geschenk aan de wereld, op een ochtend begin 1971 in zijn slaapkamer in Tittenhurst Park, zijn landgoed in Ascot in Engeland. En zijn vrouw Yoko Ono die zag hoe Lennon aan de witte vleugel zat. Die ja, nu over de hele wereld bekend is van films en foto's van de sessies voor zijn Imagine album. En voltooide het nummer virtueel. De serene melodie, de kunstachtige akkoordprogressie. Dat wenkende cijfer van vier noten en bijna alle teksten, 22 regels van sierlijk. Duidelijk gesproken geloof in de kracht van een van de wereld. Verenigd in een doel om zichzelf te herstellen en te veranderen. of je nou in wereldvrede gelooft of niet, het is nog altijd de bedoeling om er naar te streven. Het is nummer 3 nummer drie in de lijst. John Lennon en Imagine. AC, I'm a dreamer but I'm not the only one. John Lennon Imagine op nummer 3. Dan het zilver. Ja, vijf noten die de wereld deden trillen op dat moment. Het is een drift die over de hele wereld wordt gehoord. Dat zei Steven Zand, gitarist van eh, de E Street Band. Het is een van eh, de eerste voorbeelden van Dylan, die eh, de Stones en de Beatles beïnvloedt. De mate van het cynisme en het idee om meer persoonlijke teksten uit folk- en blues-traditie in populaire muziek te brengen. De riff die kwam eh, op een avond in mei 1965 in een droom naar Keith Richards in zijn motelkamer in Clearwater in Florida tijdens de derde Amerikaanse tournee van The Rolling Stones. Hij werd wakker en pakte een gitaar en een cassettemachine. Richards speelde één, eh, één keer noten en viel daarna weer in slaap. Um, op, op de band. Ja, Uiteindelijk eh, stond het erop. Die vonk in die nacht. De riff die opent en defineert het geluid van de nummer 2. I Can Get No Satisfaction. Staat in de lijst. Nummer 2. 15 noteringen voor de Stones. De Rolling Stones. De hoogste notering is deze op nummer 2. I Can Get No Satisfaction. Nou ja, je weet het al hè, de nummer 1. Maar toch, we maken het voor, de, voor echt gewoon even voor de vorm. Maken we het heel spannend. Voor de laatste keer een overzichtje. De nummers 10 tot en met 2. Nummer 10, Ray Charles en What I Say. Nummer 9, Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Hey Jude van de Beatles op 8. 7, Chuck Berry, John B. Good. Johnny B. Good. Good Vibrations van de Beach Boys op 6. En nummer 5, Rita Franklin in Respect. What's Going On, Marvin Gaye op 4. 3, John Lennon, Imagine. En zojuist gehoord op nummer 2. Nummer 2, The Rhinestones en I Can Get No Satisfaction. Ik heb het geschreven. Ik heb niet gefaald. En het was eerlijk. Dat zei Bob Dylan kort na zijn opname in juni 1965 over zijn beste nummer. Er is geen betere beschrijving van Like a Rolling Stone, van zijn revolutionaire ontwerp en executie, of van de jonge man net 24 geworden, die het heeft gemaakt. El Cooper, die tijdens eh, de sessie orgel speelde, die eh, herinnert zich nog steeds dat er destijds geen bladmuziek was. Nee, het was helemaal op het gehoor. Het was totaal ongeorganiseerd, totaal punk. Het gebeurde gewoon. En net zoals eh, Bob Dylan de wortels en vormen van volksmuziek naar zijn hand zette, transformeerde hij het populaire lied met de inhoud en ambitie van Like a Rolling Stone. En in zijn opwinnende vocale uitvoering, zijn beste op plaat, bewees Dylan dat alles wat hij deed in de eerste plaats rock and roll was. Rolling Stone is het beste nummer dat ik heb geschreven. Dat zei hij vlak tegen het einde van 1965.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 Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. She looks so young and sweet